Renske van der Zalm met het NOS Journaal. Een Amerikaanse vrouw van 38 klaagt de Britse prins Andrew aan voor seksueel misbruik. De vrouw zegt dat de prins haar meerdere keren heeft misbruikt toen ze minderjarig was. Dat gebeurde onder meer op het landgoed van zakenman Jeffrey Epstein in New York. Prins Andrew was een vriend van Epstein. Het is vandaag precies twee jaar geleden dat Epstein zelfmoord pleegde in zijn cel. Hij zat destijds vast op verdenking van kindermisbruik. Ook zou hij een netwerk hebben opgezet voor het seksueel misbruiken van tienermeisjes. Bij een ongeluk op de A4 ter hoogte van het Prins Klausplein bij Den Haag is een motorrijder omgekomen. Getuigen zeggen tegen lokale media dat de motorrijder met hoge snelheid tegen een busje reed en viel. Zijn motor zou daarna naar de andere kant van de snelweg zijn gelanceerd. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Haiti is een rechter aangesteld die strafrechtelijk onderzoek gaat doen... naar de moord op de Haitiaanse president. Eerder hadden meerdere onderzoekrechters geweigerd... mogelijk uit angst voor bedreigingen. President Moïse werd begin vorige maand doodgeschoten in zijn huis. Voor de moord zijn inmiddels meer dan 40 verdachten opgepakt... onder wie 18 Colombianen en drie Haitianen... die ook de Amerikaanse nationaliteit hebben. Enkele van hen werkten eerder voor veiligheidsdiensten in de VS. En in Guinea in West-Afrika is iemand overleden als gevolg van het zeer zeldzame Marburg-virus. Sinds 1967 zijn er twaalf grote uitbraken geweest van het Marburg-virus, vooral in Afrika. Het virus leidt tot zogeheten hemorragische koorts, waardoor ook bloedingen kunnen ontstaan. Net als ebola wordt het Marburg-virus overgebracht door besmette vleermuizen. Besmetting verloopt ook door direct contact met lichaamssappen. Een patiënt kan binnen een paar dagen overlijden. Tegen het Marburg-virus zijn nog geen medicijnen of vaccins. Het weer. Vanochtend vallen er verspreid over het land buien... met in het binnenland kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden.